Moutschreurs met het NWS Donald Trump trekt de bus in de Amerikaanse staat Tennessee zijn meerdere doden gevallen. Er zouden zes kinderen zijn. Maar de politie maakt het aantal slachtoffers pas bekend als alle ouders zijn ingelicht. Het ongeluk gebeurde in de stad Chattanooga. Daar kwam de bus op zijn kant tegen een boom terecht. In de bus zaten 35 kinderen van verschillende leeftijden. 23 van hen zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het aantal Syriërs in belegerd gebied is het afgelopen jaar meer dan verdubbeld. Volgens de Verenigde Naties zijn het er nu bijna een miljoen. 850.000 van hen zitten in dorpen en steden die worden belegerd door het Syrische leger en groeperingen die het leger steunen. De anderen hebben te maken met terreurgroep IS of andere groeperingen die het bewind van president Assad bestrijden. De Verenigde Naties roepen Turkije op af te zien van een wet die mannen die seks hebben gehad met een minderjarig meisje onder voorwaarden vrij uit laat gaan als ze met hun slachtoffer trouwen. Het Turkse parlement stemt vandaag in over het voorstel van de regerende AK-partij. VN-organisaties als UNICEF waarschuwen dat de wet de bestrijding van seksueel misbruik en kindhuwelijken bemoeilijkt. Het weer opklaringen bij een graad of 9. Overdag is het in het westen wat zon. In het oosten is het vaak bewolkt. Het wordt een graad of 12.